Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vele demonstraties in Amsterdam leiden ertoe dat justitie geen tijd meer heeft voor andere zaken. Dat zei hoofdofficier René de Beukelaar in de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens hem is de grens bereikt aan de capaciteit voor het beveiligen van betogingen. Nu al blijven bij justitie bijvoorbeeld zedenzaken liggen... omdat demonstraties voorrang krijgen. Burgemeester Halsema zei dat het aantal betogingen in Amsterdam dit jaar de 3000 zal overschrijden. Op tv heeft een pro-Palestijnse demonstrant de talkshow Bar Laat onderbroken. Het gebeurde toen GroenLinks-PVDA-leider Timmermans de gast was. De demonstrant riep dat er in het programma te weinig aandacht is voor de Palestijnse zaak... en verweet Timmermans dat hij genocide in Gaza ontkent. Op verzoek van presentator Jeroen Pauw werd de demonstrant door beveiligers afgevoerd. In Argentinië zijn drie mensen aangeklaagd voor de dood van zanger Liam Payne van One Direction. De Brit overleed drie weken geleden toen hij in Buenos Aires uit het raam van een hotel viel. In zijn lichaam zijn sporen van cocaïne, antidepressiva en alcohol gevonden. De drie mensen die zijn aangeklaagd zijn een bevriende zakenman, een hotelmedewerker en iemand die Payne aan drugs zou hebben geholpen. AZ heeft in de Europa League een knappe overwinning geboekt op de Turkse topclub Fenerbahçe. Het werd in Alkmaar 3-1 door doelpunten van Daal, Smit en Casius. In de 61ste minuut stopte doelman Oduro een penalty. Ajax won thuis met 5-0 van Maccabi Tel Aviv. Brian Brobby maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Door de overwinning staat Ajax nu tweede in de ranglijst van de Europa League. Eerder op de avond speelde Twente in Frankrijk 2-2 gelijk tegen Nice. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 2 tot 6 graden.